uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het dreigement van president Trump over de sluiting op korte termijn van de overheidsloketten en het naar huis sturen van ambtenaren is van tafel. De krant The Washington Post meldt dat op basis van bronnen binnen de Republikeinse Partij in het congres. Trump had gedreigd met een zogeheten shutdown als het congres geen geld beschikbaar stelt voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Onduidelijk is waarom Trump zijn dreigement heeft ingetrokken. De bouw van de muur is één van zijn verkiezingsbeloften. De UEFA start een onderzoek naar het financieel handelen van Paris Saint-Germain. De Europese Voetbalbond wil weten of de Franse topclub zich houdt aan de regels van Financial Fair Play. Die schrijven voor dat je op lange termijn niet meer geld mag uitgeven dan er binnenkomt. Paris Saint-Germain trok deze zomer de Braziliaan Neymar en de Fransman Mbappé aan. In beide gevallen werd een creatieve constructie bedacht. Het onderzoek van de UEFA zal een paar maanden duren. De politie is een woonwagenkamp in Stijn in Limburg binnengevallen. Ook panden in Beek en Elslo worden doorzocht. In totaal zijn tien mensen aangehouden, de helft op het woonwagenkamp. De verdachten zijn mannen van 17 tot 60 jaar. Ze worden verdacht van drugshandel, witwassen en wapenbezit. De agenten worden tijdens de zoekactie geholpen door specialisten van Defensie en de Belastingdienst. De politie verwacht nog de hele avond bezig te zijn met de actie in Limburg. Sinds 2010 is het in juli en augustus niet meer zo druk geweest op de Nederlandse wegen. Volgens de Verkeersinformatiedienst stonden er vergeleken met vorig jaar bijna een kwart meer files in de zomervakantie. Dat komt door werkzaamheden op de A10 bij Amsterdam en doordat er meer toeristen uit Duitsland en België naar Nederland kwamen. Het weer licht tot half bewolkt, met vooral in de kustgebieden nog een enkele bui. Vannacht kans op mist, temperatuur zakt naar 6 tot 10 graden.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 En dan nu. Ga ik er gewoon niet meer doorheen praten. Een uur lang in de mix. DJ Dion Sydney. Been feeling myself, been without you. You can buy everything. to make things clear. Like you've been on my mind. Maybe I'm just a fool. Maybe I'm just no good. Maybe I'm tired of trying. they go back and forth and soon they believe in what is freedom to a free man? Is it love? Is it true? Or, oh, oh, just deceiving? Don't need no church to tell me the words. Don't need no pain to tell me it hurts. I just need some pain to breathe in. I do not need your sympathy. Do it myself effortlessly. We are, we are, making. Twist it twisted. Ha ha, I'm the best in Everybody down. Everybody down. Everybody down. Everybody down. star. We run game forever. Never say never. Throw money on my back cause I can spin it better. Straight to the letter. Duplicate cheddar. show the hit. They keep on slipping. Level with the grip. Keep a little to my lip. And make sure white boys can dance. Give the shit. Give the shit. All night. Give the shit. groovy. tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down. On these open streets, it's just my favorite. See the sessions. En ik zeg, de klok van 11 uur in nadert. Dat betekent alweer een einde aan deze wervelende show. Normaal zou ik zeggen, volgende week vrijdag zijn we weer. Maar helaas moet onze enige echte DJ die ons in die verzet laten gaan. Dus we slaan even een beetje over, maar daarna zijn we keihard weer terug. Ik bedank jullie allemaal voor het luisteren.